Eefje Kunnen met het NOS-journaal. Defensie gaat intern onderzoek doen naar het lekken van staatsgeheimen... in de zaak rond ex-commando Marco Kroon, zegt minister Bijleveld... in een interview met WNL op zondag. Ze noemt het vervelend dat er zoveel naar buiten komt. Kroon vertelde vorige maand dat hij in zijn tijd in Afghanistan iemand heeft gedood... die hem hardhandig had ondervraagd en vastgehouden. Een aantal commando's heeft hem gevraagd niets meer te zeggen... omdat het mensen in gevaar zou brengen. In Nigeria worden nog 110 meisjes vermist na de aanval van terreurgroep Boko Haram eerder deze week. Dat zegt de Nigeriaanse regering. Boko Haram viel een dorpsschool aan in het noordoosten van Nigeria. Tientallen meisjes waren vervolgens verdwenen. Een paar dagen na de aanval zeiden de lokale autoriteiten dat een groot deel van de meisjes weer terug was, maar dat werd door de gouverneur van de regio ontkend. Als Boko Haram de meisjes heeft meegenomen gaat het om een van de grootste ontvoeringen sinds 2014 in Nigeria. Honderden Nederlandse vakantiegangers zitten vast op Lanzarote en Tenerife. Ze kunnen niet terug naar huis omdat hun vliegtuig niet gaat. Tientallen vluchten moesten vandaag uitwijken omdat het zicht te slecht was door de regen. Honderden Nederlanders die naar de Canarische eilanden toe wilden... zijn onderweg gestrand op Gran Canaria of in Faro in Portugal. In Rotterdam wordt een jongen vermist. De 17-jarige Orlando had vorige week een afspraak in Den Haag via een dating-app. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem. De man met wie hij had afgesproken zegt dat hij Orlando na hun date heeft afgezet in de Haagse wijk Ipenburg. De politie doet daar vanavond een passantenonderzoek. Een Van der Valk hotel in Horen is deels ontruimd vanwege een brand. Twee mensen hadden rook ingeademd. De brand lijkt geblust, maar de brandweer houdt nog de hele nacht in de gaten of het vuur niet nog smult. Hotelgasten worden opgevangen in een casino vlakbij. Er wordt nog onderzocht hoe de brand in het hotel in Horen kon ontstaan.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 welkom terug bij Piesel Radio Show 1269 hier op CFM Zandvoort. Nog een uur nieuwheidsmuziek op je eigen lokale radio. Eens even kijken, waar gaan we beginnen? Nou, met een, eh, een nodige pianowerk. Um, een gloednieuwe cd van Christine Brown met uh, Ascent. En daarna komt Pam Ashberry, Seal Shells in My Pocket. Al allemaal op solo piano. Goed, Peaceful Radio heeft een website, peacefulradio.info. En daar kan je het allemaal vinden. En dan gaat eens even kijken. De muzikale rondreis all over de wereld nu beginnen. Hi, this is Tom Carlino with Perpetual Motion. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.perpetual-motion.net. and thanks for listening to Peaceful Radio. This is Michelle Qureshi, and you can learn more about my music at my website, michellequreshi.com.